He was down for his brother, respectful to his mother, a good boy good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Uh, reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's not and a broken fuse. Since he walked through that classroom door. He's all over prime time. as a Marilyn Monroe We with time lost in a state of anxiety.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 Dit is mijn let's go, lady. Yeah, stay with me tonight, my together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. Mm, a little bit of heaven, but a little bit of hell.